Lot Lewin met het NOS Journaal. Frankrijk vraagt Iran zich aan de nucleaire overeenkomst... waar de Verenigde Staten zich gisteren uit hebben teruggetrokken. President Macron belt vandaag met de Iraanse president Rouhani om hem op het hart te drukken de nucleaire deal te blijven respecteren. De Iraanse regering lijkt dat inderdaad van plan door verder te gaan met het akkoord, waaronder ook de handtekening staat van China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. In het Iraanse parlement hebben parlementsleden de Amerikaanse vlag in brand gestroken. Daarbij scandeerden ze de slogan dood aan Amerika. De parlementsvoorzitter noemde Trump ongeschikt voor zijn functie. De NS-treinen op het hoge snelheidstraject tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam krijgen er dit jaar nog veel zitplaatsen bij. De NS gaat met spoed alle treinen verlengen van zes naar zeven rijtuigen om de groei van het aantal reizigers op het traject te kunnen opvangen. Vorig jaar reisden 25% meer reizigers over het HSL-traject dan het jaar daarvoor, terwijl op 10% was gerekend. De stijging komt onder meer doordat Schiphol steeds meer reizigers trekt. De gemeenten gaan voortaan betalen voor de renovatie van verouderde schoolgebouwen. Dat staat in een gezamenlijk plan van de onderwijsorganisaties van primair en voortgezet onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door onder meer vocht en schimmel in de schoolgebouwen hebben leerlingen en leraren op tientallen scholen gezondheidsklachten. In maart besloot het ministerie van Onderwijs daarom dat gemeenten en schoolbesturen samen moeten zorgen voor verbetering van het leefklimaat. De organisaties hebben daar nu invulling aan gegeven. Het weer dan nog, eerst nog volop zon en later vandaag meer stapelwolken. Vooral landinwaarts is het vanmiddag opnieuw zomers warm... met maxima van 28 graden. In de kustprovincies wordt het een graad of 23.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 Op elke stijger klonk een leer Van Pallias of Jeruzalem. zijn drie bestond nog meer. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer. van Paljas Jeruzalem. Rise and shine, come on, let's roll. Me and my baby, we're pure as gold.